is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een grote verrassingscontrole tegen zwartrijders op het station van Voorburg bij Den Haag. Daar werden alle treinen stilgezet. Wie geen kaartje had, moest er meteen uit en een boete van 70 euro betalen. Aan de actie deden tientallen conducteurs mee. De NS is van plan om vaker dit soort controles te houden. In heel Irak is de stroom uitgevallen, zegt een Iraakse minister. Hij denkt dat de aanvallen van buurland Iran de oorzaak zijn. Irak wordt geregeld bestookt omdat het Amerikaanse leger daar ook zit. In Bagdad zit ook een Amerikaanse ambassade... die hun burgers heeft opgeroepen om Irak te verlaten. De finale van de KVB-beker gaat tussen AZ en NEC. NEC plaatste zich gisteren al in een spectaculaire wedstrijd tegen PSV... en AZ schakelde Telstar uit. Het werd 2-1 voor AZ. Vorig jaar stond AZ ook al in de finale. De bekerfinale dit jaar is over ruim zes weken in de Rotterdamse Kuip. In Bunschoten zijn ze gestopt met het versturen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er staan foute namen op en er moeten eerst nieuwe worden gedrukt. Zo heet CDA-fractieleider Buis Koops. En in andere namen staan spelfouten. Wie verantwoordelijk is voor de blunder is niet duidelijk. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht blijft het droog met nauwelijks wolken... en morgenochtend lost eventuele mist snel op... en daarna is het de hele dag zonnig. Het wordt van noord naar zuid 15 tot lokaal 19 graden. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf 25 euro op bijna alles. Douglas. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? 7, zo, 7, 7. Oh, wat een geld. 15.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nu bij Quantum alles voor je tuin. Zoals tuinstoel Webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Een kind in oorlog is geen ver van je bedshow. Daarom maakt Radio Veronica vanaf 11 maart voor Warchild een weeklang uitzending vanuit bed. Vanuit bed? Ja, echt. Oké, niet zomaar een bed. Een enorme M-Line boxspring midden op Utrecht Centraal. M-Line is daarmee ook onze partner in slaap en herstel. Ervaar het zelf en laat je adviseren door een slaapexpert van M-Line. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. M-Line Element Deal. Nu tot 1500 euro korting op geselecteerde M-Line Element bedden en direct leverbaar. Ga naar de slaapspecialist bij jou in de buurt of kijk op mline.nl. Onafhankelijke journalistiek is belangrijker dan ooit. Daarom krijg je bij je NRC-abonnement nu ook toegang tot alles van de New York Times. NRC en de New York Times. Samen voor maar 2 euro per week. Kijk voor meer informatie op nrc.nl slash The New York Times. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met 2000 euro extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Igo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf 23.750 euro. Check het op toyota.nl programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again.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 Mica. Deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mmm, toen me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, bij dat knusse restaurantje onder de warme zon. Met die ober. Oh. <gasps> Nee, niet die ober. <laughs> Zullen we deze zomer weer?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 And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. M-Line feliciteert alle Olympische sporters van Team NL met hun prestaties in Milaan. Hun geheime wapen? Het M-Line Cool Motion matras. Opnieuw verkozen tot beste product van het jaar. Slaap thuis nu ook op het matras dat wint. M-Line. Get ready for greatness. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl slash woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Nu bij Beter Bed. Tot 1500 euro korting op diverse M-Line Element bedden. Direct leverbaar. Kom naar de winkel of kijk op beterbed.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals... Hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om s'avonds tot rust te komen? Hmm. <laughs> ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. Wout, stap in! De postcode loterij hoorde van onze actie met Warchild en doet ook mee. Ja, zo kennen we ze. Let's go! Vanaf volgende week rijden we met onze bedmobiel langs alle postcodes van Nederland. Ja, want de Postcode Loterij stuurt ons op pad... om op zoek te gaan naar de mooiste aangedragen platen voor de Stop 520. Heb jij een mooie, positieve of vrolijke plaat aangedragen... met een goed verhaal erbij? Dan komen wij, de Bad Boys, graag bij je langs... om een goed gesprek met je te voeren. Meer info op radioveronica.nl Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust. Karel Krok, Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited... en krijg twee gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Eén kozijntje vervangen? <laughs> Nou, dat is zo gebeurd hoor. Dat is een klein klusje. Oh. Nou ja, nou, nou, dat nemen we mee als onvoorzien. Over Wat? Heel lekker. Dat is... Nee. Sorry. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf 38.950 euro, inclusief 5.000 euro in ruilpremie. Voorwaarden op mercedes-benz.nl Nieuw kozijnen, maar dan zonder bouwstress? Klikover.nl bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Het verhaal van het nieuwe quickwash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van